Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Kiev zijn meerdere explosies gehoord. De burgemeester van de hoofdstad van Oekraïne roept mensen op om te schuilen. In het hele land loeit het luchtalarm, hoort ook deze journalist in de stad Kharkiv. Ja, zeker. Hier in, eh, in Kharkiv ook, eh, zoals in een groot deel van het land. Eh, en dan krijg je allerlei berichten binnen, zoals de metro... die nu minder treinen gebruikt, het voorzorg. Want vaak na dit soort aanvallen valt de elektriciteit uit in grote delen van het land. En ja, je krijgt van die berichten binnen als je niet de lift gebruiken... want er is een raketaanval gaan. Dus ja, het luchtalarm loeit ook nog af en toe om het kwartier buiten mijn appartement. Oekraïne houdt er rekening mee dat er zo meer raketten vanuit Rusland hun kant op komen. In het oosten en zuidoosten van ons land zijn meerdere ongelukken gebeurd door de gladheid. Vooral rond Arnhem was het mis. Daar was een ongeluk met een vrachtwagen en meerdere auto's. In meerdere provincies gold code oranje. Dat is nu net opgeheven. En nu een hoop mensen thuis de verwarming niet meer laten loeien... zijn houtkachels populair om een beetje warm te blijven. Dat is te merken in het bos. Daar verdwijnt steeds meer hout. Onder meer in Drenthe. Dit is de plek waar het, eh, het brandhout gejat is. Dus een, paar kuub eh, eikenhout. Met behulp van waarschijnlijk een eh, grote trekker. Je ziet de bandensporen van de trekker nog. Vrij breed. Het is een groot, groot voertuig geweest. En die heeft hier die bult hout opgepakt en is ermee weggereden. Dat komt ook door de hoge prijzen. Een kuub hout kost nu 300 euro, terwijl dat eerst 100 euro was. En goed nieuws over een van de lelijkste plekken van ons land. De Nelson Mandela-brug over de A12 bij Zoetermeer. Vorige maand moest die dicht omdat er scheuren in het beton zaten. De brug is deels afgebroken en daarna konden ze de schade pas echt goed bekijken. De scheuren die erin zaten die zijn aan de buitenkant wat groter dan als je meer inwendig in die brug eh, gaat kijken. Daardoor is het probleem nog steeds wel aanwezig, maar het is kleiner dan we dachten. En daarmee is het eenvoudiger om het te herstellen. De boel is een beetje opgelapt en er is een tijdelijk brugdeel opgelegd. Voetgangers en fietsers kunnen daar vanaf vanavond weer overheen. En het weer nog. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Alleen in Limburg valt er vanochtend en vanmiddag nog wat sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 4 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er staan nog drie files in de regio op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Schiphol en het knooppunt Nieuwe Meer, 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen na een ongeluk voor het Rotterpolderplein, 6 kilometer. Die file kost je zo'n half uur.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 be mine. già mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arriva. de zon, hij roept je naam. Dit is jouw moment, dus ga nu maar. vincere, tu dovrai vincere. empty and despair.